Na zijn gesprek met informateur Rosentaal zei D66-leider Pechtel dat deze Paas-Plus-combinatie past bij deze tijd. Hij benadrukte dat dit kabinet steeds zijn voorkeur heeft gehad. Eerder vandaag sprak ook PvdA-leider Cohen zijn voorkeur uit voor Paars Plus. CDA-fractievoorzitter Verhagen zei tegen Roosentaal dat de VVD als grootste partij nu moet aangeven wat de eerste stap zal zijn. VVD-leider Rutte gaat later vanmiddag naar de informateur. De luchtmachtdagen op de vliegbasis Schilderijen hebben voor veel verkeersdrukte gezorgd. Op de A58 en op de A27 van Utrecht naar Brabant stonden vanochtend lange files. En sinds een uur is het ook weer echt druk op de A58 van Breda naar Tilburg. De organisatie van de luchtmachtdagen spreekt van een flinke drukte op de basis... maar exacte cijfers over het aantal bezoekers die zijn er nog niet. De Portugese schrijver en Nobelprijswinnaar José Saramago is overleden. Hij is volgens een uitgever vandaag thuis gestorven op het Canarische eiland Lanzarote. Saramago gold als een van de belangrijkste hedendaagse Portugese schrijvers. In 1998 kreeg hij de Nobelprijs voor de literatuur. In Nederland zijn ruim 30 boeken van hem vertaald, waaronder De Stad der Blinden, Alle Namen en Memoriaal van het Klooster. José Saramago was 87 jaar. Op het WK voetbal in Zuid-Afrika heeft Servië met 1-0 gewonnen van Duitsland. Na ruim een half uur werd de Duitse spits Klozen met twee keer geel van het veld gestuurd. Kort daarna kwamen de Serviërs op voorsprong. Ondanks het feit dat de Duitsers met een man minder speelden, waren ze bijna constant in de aanval. In de tweede helft kregen ze een penalty, maar de Servische keeper keerde het schot van Podolski. Het weer overwegend bewolkt met plaatselijke kans op regen.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 De Euro Breakdown op vrijdag. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Oranje. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. De Euro Breakdown tijdens het WK dat ook nog steeds druk bezig is in eh, Zuid-Afrika. Maar even een tussenstand door te geven. Vanmiddag speelde Duitsland al. Die hebben met 1-0 verloren. De Duitsers kwamen trouwens met 10 man te staan. Op dit moment begon eh, Slovenië, als ik het even snel zeg, tegen de VS. 0-0 nog steeds daar, drie minuutjes bezig. Terug naar dit lijst van Europa, jaargang 20, aflevering 24, 18 juni van 2010 alweer lijst bestaat deze week 15 stijgers, 3 zittenblijvers, die trouwens alle drie nog voorbij komen in eh, dit uur. 20 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen dan Leona Lewis, I Got You en Jason Rulo in My Head, beide na 16 weken. Kneen met de waving flag, 10 plaatsen omhoog en daarmee de snelste stijger. Ina met Love hoorde wind vorig uur al, zij was de snelste daler, dat alles met 7 plaatsen. En Train Hazel's sister met 19 weken alweer het langst genoteerd. 18 juni een memorabele dag in de geschiedenis. In 1850 was het de slag bij Waterloo. In 1930 was de oprichting van het Nationaal Instituut van de Radioomroep het NEER, oftewel de Belgische officiële radio. En in 1989 in Berlijn eindigt de Nederlandse hockeyploeg als tweede bij het toernooi om de Champions Trophy. Dat alles dus op 18 juni van eh, de geschiedenis. In 2010 zijn we bezig met de hitlijst van Europa hebben we nog 17 platen te gaan voor je. Ik kan ze helaas niet alle 17 draaien. Wel draai ik de nummer 17 voor je. En de nummer 16 straks ook nog. Op 17 is het de Grammar van Why Don't You staat alweer 12 weken in de lijst.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 Vorige week stonden zij op nummer 18. Deze week trouwens op 15. Eh, voor hun dus weer drie plaatsen winst. En over de showbizwereld gesproken. Tijd voor een blokje shownieuws. Kay Perry en eh, Russell Benz hebben nog een manier gevonden om elkaar de liefde te verklaren. De zangeres en komiek hebben namelijk dezelfde tattoo laten zetten. Kate en Russell hebben allebei een eh, Angrachi Pravaho op hun rechterarm staan. De tatoeage is weer een Zankriet voor Go With The Flow, schrijft de Britse MTV op zijn website. Perry en Brent verloofden zich begin dit jaar tijdens een vakantie in eh, India. En tijdens dezezelfde vakantie lieten ze hun relatie zegenen door een Indiaanse guru. Wanneer Kate en Russell elkaar eeuwig trouw beloven, dat is niet bekend. Wel hebben de twee tortelduifjes laten weten dat ze dus niet zitten te wachten op huwelijkscadeaus. Ze hebben allebei een eh, goede baan en cadeaus zouden te veel zijn van het goede. Alles Brand, Russell Brand, wel te verstaan. Lady Gaga die biedt de ketting die ze in de videoclip Pokerface droeg te koop aan. Op een veilingsite kunnen geïnteresseerden vanaf eh, gisteren bieden op het Seraad. In tegenstelling tot de handelswijze op de gebruikelijke sites gaat het veilingstuk niet naar de hoogste bieder, maar naar de persoon die het laagste unieke bod doet. De opbrengst van de ketting, die is ontworpen door Brian Lidberg, wordt op eh, verzoek van de 24-jarige zangeres gedoneerd aan de Lupus Foundation of America. Een stichting die zich inzet voor onderzoek naar de ziekte lupus. Ook biedt de stichting ondersteuning aan mensen die aan deze ziekte lijden. Lupus is een auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem onregeld is. Het lichaam kan die op, eh, op die manier de huid of organen afstaan. Lady Gaga die kant zelf met de ziekte. En lupus zit in mijn familie. Het is erfelijk. Ik vertoon geen symptomen, maar ik ben dus wel positief getest. Ik heb er nu dus geen last van, maar ik moet wel goed voor mezelf zorgen, vertelt de zangeres verder. Tot zover maar even het stukje shownieuws. Waar we op zitten te wachten is natuurlijk de muziek van Europa. En een van de platen die deze week toch wel eh, flink omhoog schoot, die is van Kneen. de Waving Flag staat ondertussen alweer vier weken in de lijst van Europa.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 Een nummer wat je denk ik morgen ook weer flink door het dorp eh, zal horen schallen. Het nummer dus met een uh, flinke WK-sound. Weer tijd voor een overzichtje op nummer 20. Deze week één plek verlies in de negende week voor Owl City, de Umbrella Beach. Aura, I Will Love You Monday, vier weken in de lijst en ook vier plaatsen omhoog van 23 naar 19. Mika Kick-Ass, zes weken staat hij in de lijst van 20 omhoog naar de 18. Eh, Drummer van Why Don't You levert drie plaatsen in. In hun 12 week van 14 zakken ze naar 17. Kay Perry, California Girl, staat nu 5 weken in de lijst en gaat ook 5 plaatsen omhoog. Van 21 naar 16. Sheryl Cole en Will I Am, Three Words, naar 3 plaatsen omhoog. Van 18 naar 15 in hun 4, 14e week, wou ik zeggen. Maar het is pas de vierde week natuurlijk voor hun. Shakira met Gypsy staat 12 weken in de lijst. Zij zakt van 10 naar 14 toe. En Kesha, Your Love Is My Drug staat nu 8 weken in de lijst. En gaat van 9 naar beneden toe en wel naar de 13e plek toe. Kneen en de Waving Flag hoorde hier vier weken in de lijst van 22 omhoog, dus naar die 12e plek. En de One Republic, All The Right Moves levert ook plek in. 11 weken in de lijst, deze week op de 11e plek en vorige week stonden ze nog op die 8e plek. Voor hun dus in totaal alweer eh, drie plaatsen verlies. Zometeen gaan wij weer even kijken wat het weer gaat doen. Ik ga ze even kijken hoe het is eh, in de wegen rondom Zandvoort. Of daar nog wat eh, te doen is. Of er ergens staan te flitsen. Of dat je ergens gewoon je stuk groot achteraan een andere auto kan zetten. En we gaan natuurlijk op weg naar de nummer 1 van Europa. Over een eh, klein half uurtje moet je hem voorbij horen komen hier op CFM Zandvoort. Dat alles tijdens de Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hier de grootste hits van Europa. We gaan de top 10 in en dat doen we met Rocks, My Baby Left Me. called the Elena, and you were the heart stirrer, but this I never could have guessed. dry. some of me. You look good, baby, must taste heavenly. I'm pretty sure that you got your own recipe. So pick it up, pick it up, yeah, I like you. I just can't get enough, I gotta drive through. Cause it's me, you, you, me, me, you. All night, have it your way for play before I feed your appetite. Let me get my ticket, baby, let me get in line. I can tell the way you like it, baby, supersize. Hold on, you got yours, let me get mine ain't leaving till they turn over the clothes, I check it. Take my order, cause your body like a carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Take my order, cause your body like a carry out. And let me walk into your body till it's lights out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Number one, I take two number threes. That's a whole lot of you and a side of me. Now is it full of myself to want you full of me? And if it's room for dessert, then I want a piece. Baby, get my order right, no errors. I'ma touch you in all the right areas. I can feed you, you can feed me. Girl, deliver that to me, come see me. Cause it's me, you, you, me, me, you. All night, have it your way for play before I feed your appetite. Do you like it, Will? season, cause I do it well. Cause I'm well seasoned, if you couldn't tell. Now let me walk into your body till you hear me out. Or uh, turn me on, my baby, don't you cut me out. Say, take my order, cause your body like a carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Uh, take my order, cause your body like a carry out. And let me walk into your body till it's lights out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out what's your Carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you? Carry out. Turn me on, my baby, don't you? Carry out. Take my order, your body like a carry out. let me walk into your body till it's lights Turn me on, my baby, don't you? Carry out. Turn me on, my baby, don't you? Carry out. Take my order, your body like a carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you? Carry out. Turn me on, my baby, don't you? Carry out. Take my cause your body like a And let me Ze staan alweer zes weken in de lijst van Europa. Timbaland en Justin Timberlake Carry Out. Vorige week stonden ze nog op 12, net buiten de top 10. Nu gaan ze net aan de top 10 in op nummer 9. Daarvoor Rocks My Baby Left Me op de tiende plek voor haar eh, drie plaatsen winst in haar zevende week hitnotering. De hitlijst van Europa. Ondertussen alweer 40 eh, seconden over half 5. ZFM, Westkust, weerbericht. Tijdens voor het Westkust weerbericht, want vanochtend vroeg scheen nog geregeld de zon. Maar de rest van deze vrijdag is de overwegend bewolkt en valt er wat motregen. Er waait een matige aan zee zelfs vrij krachtige noordelijke wind. En de temperatuur stijgt vanmiddag naar een maximaal van 18 eh, graden. Vanavond en de komende nacht heeft de bewolking dan weer de overhand. En eh, tegen de ochtend is er zelfs kans op een buitje. De noord- tot noordwestelijke wind die waait matig tot vrij krachtig en de temperatuur daalt vannacht naar een graadje of 10. Morgen wordt het weer een koele zomerdag met over het algemeen veel bewolking. En uit die bewolking valt regelmatig een bui. De wind waait uit het noordwesten, aan zee is die zelfs vrij krachtig. De temperatuur blijft steken op een hele magere 14 graden. Met een beetje geluk hier en daar 15 graden. Zaterdagavond en zondagnacht is dan weer bewolkt. En vooral zaterdagavond valt er nog een enkele bui. temperatuur daalt naar een graad of 9 en er waait een matige tot krachtige noordwestelijke wind. Niet echt weer om morgen dus te gaan barbecuen, mocht je dat van plan zijn. Zondag zijn er trouwens weer wolkenvelden en vooral in de ochtend is er dan nog een eh, buienkans. Zondagmiddag blijft het droog en klaart het geleidelijk weer op. De wind die waait uit het noorden tot noordwesten en de temperatuur die stijgt dan naar een graadje of 16. Zondagavond op, eh, en maandagnacht is het weer vrij helder. Een meest matige noordelijke wind daalt de temperatuur zelfs naar een graadje of 9. Heb ik ook nog wel wat goed nieuws voor je, want op dit moment staan ze nergens in onze regio te flitsen. En ook de wegen rondom Zandvoort zijn op dit moment erg rustig, dus je kan gewoon lekker overal doorrijden. We zijn op weg naar de nummer 1 van Europa. Voordat het zover is, hebben we nog een paar platen voor je te gaan. Eén daarvan is een eh, zakker van drie plaatsen van 5 nacht 8 in de tiende week. Die is in handen van Kneen, voor de verandering. Ze doen het niet zelf, ze doen het samen met Keen. Stap voor een minute staat ondertussen alweer 10 weken in de hitlijst van Europa. stop for a klok van 5 uur komt uh, langzaamaan dichterbij. Ik Denk dat we toch uh, eh, Kneen en Kanaan even gaan stoppen? Stop voor minute. Ja, stop voor minute. Nou, we stoppen voor iets langer dan een minuut. We gaan namelijk verder met de nummer 7. Die is in ander van David Guetta en Fergie.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 Now turn back and we now go back now. eerste van de drie zittenblijvers van vandaag vinden we op de zesde plek Rio One Heart. Negen weken lang dus in die lijst. Op de zesde plek blijven staan. Daarvoor David Guetta, Fergie op 7. Zij gaan van 11 omhoog naar die eh, zevende plek alweer. Zometeen gaan wij even een blik werpen op de Nederlandse top 40. Kijken wat daar allemaal gebeurt. In ieder geval kan ik je verklappen dat daar drie nieuwe binnenkomers zijn. Geen eentje trouwens deze keer in de top 10. Soms gebeurt dat nog wel eens, maar eh, vandaag niet. We gaan verder met de lijst van Europa. Lady Gaga staat met Alejandro alweer 7 weken in de lijst. En ze gaat omhoog van 7 naar plek nummer 5.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 9 weken in de lijst Christina Aguilera, Not Myself Tonight. Het was trouwens de tweede zittenblijver die we tegenkwamen. De eerste was eh, Rio met One Heart op de zesde plek. Nog één zittenblijver te gaan en we gaan eh, langzaam aan de top 3 in. Voordat we echt de top 3 in gaan, gaan we eerst even kijken in de Nederlandse De Nederlandse top 40 bij onze radiocollega's wordt hij altijd uitgezonden. Op nummer 39 komt er nieuw binnen Ginger Ninja met A Sunshine. John Mayer en Taylor Swift, Half of My Heart, komt nieuw binnen op 37. En David Guetta samen met eh, Fergie Getting Over You komt nieuw binnen op 35. Top 10 van de Nederlandse top 40, derde week in de lijst, blijft staan op 10. Don't Stop Believing van Jaap. En Jaap die komt trouwens naar Zandvoort toe. Hè? Tijdens Italia aan Zandvoort volgende week op 27 juni. Zondag 27 juni zal hij een optreden geven op het uh, eh, Park. van Zandvoort. Veel meer artiesten daar nog en ook veel meer daarover nog bij ZFM. Memories van David Guetta zak van 4 naar 9 in de 19e week. Hazel Sister van Train 19 weken in de lijst, waarvan 7 op de hoogste trade blijft staan op 8. Waving Flag van Kneen 3 weken in de lijst van 12 omhoog naar 7. Heartbreak Warfare, John Mayer, 17 weken in de lijst, blijft staan op die zesde plek. Lady Gaga met Alejandro staat nu 5 weken in de lijst, vorige week nog op 7 terug te vinden, deze week op die vijfde plek. Van 29 naar 4, en dat alles in de tweede week. We Know Speak America, Jolanda B. Cool featuring D club California Girls van K. Perry staat vier weken in de lijst en gaat van 5 omhoog naar 3. Schouder aan schouder, Marco Borsato en Guus Meeuwis vier weken in de lijst, blijft staan op 2. En de nummer 1 in Nederlandse 40 is nog steeds Stromae. Allora Dans is nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40. Ik ga je nu gewoon al verklappen. In Europa is hij dat niet meer. En waarom is dat niet meer? Omdat de laatste zittenblijver op de derde plek blijft staan. Bob Sinclair en Shahara. Acht in de lijst van Europa. Oh ja, Shaggy doet ook mee, ja. Goed dat hij het zegt. Bob Sinclair zei nog even. Shaggy doet ook mee. Acht in de lijst. I blijft staan op nummer 3.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 De top 100 van 2010 komt dan voorbij. Wanneer en wat, dat krijgt u allemaal nog te horen hier op CFM. mee, Allora Dance is een plaat die daar zeker in staat. Ondertussen alweer 10 weken in de lijst van Europa en hij moet nou pas zijn koppositie afstaan bovenaan de lijst. Hij zakt van 1 naar 2. Daarvoor Bob Sinclair en Shahara. one, Acht weken in de lijst van Europa. En van 3 blijven ze staan op die derde plek. Wat is dan de beste plaats van Europa? Ze hebben er 6 weken over gedaan.